Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Klimaatonderzoekers zien de wereld sneller opwarmen dan gedacht. Een groep wetenschappers is weer terug van een expeditie op de Noordpool... op de snelst opwarmende plek op aarde. Het sneeuw en ijs wordt op steeds meer plekken ingeruild voor gras en zon. Het gaat snel, zien ze. Wat hier gebeurt is echt, eh, ja, het is schrikbarend snel. We kunnen het zelf zien... Eh, ik vind het beangstigend en ik weet niet waar het naartoe gaat, eerlijk gezegd. Op de expeditie is onderzoek gedaan naar het smelten van ijs en welke schadelijke gassen daarbij vrijkomen. Het begint weer door te rijden bij Dover in Engeland. Daar staan al de hele dag hele lange files vol vakantiegangers. Mensen die over willen naar het Europese vasteland staan massaal in de rij voor de douane. De Britten wijzen naar Frankrijk. Volgens hen is er te weinig grenspersoneel in Dover om alle papieren te checken. Maar volgens de Franse politie is er een technisch probleem bij de kanaaltunnel. In Frankrijk zijn twee Nederlanders om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Gisteren botste de auto frontaal op een ander voertuig. Een vrouw van 65 uit Amsterdam en een vrouw van 71 uit Rotterdam overleden ter plekke. Een derde inzittende raakte gewond. En het grootste muziekfestival van Australië is letterlijk in het water gevallen. Het regende daar afgelopen dag zoveel dat tentjes onder water liepen... en het terrein in een grote modderpoel veranderde omdat de organisatie ook nog te weinig personeel had... hebben ze de eerste dag van het driedaagse festival maar helemaal afgelast. Ze hopen dat het feest dit weekend wel gewoon door kan gaan. Het is er in ieder geval wel eentje om te onthouden, vindt deze festivalganger. Do you remember the wettest festival? It was splendor in the grass. Heb ik het weer nog.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 Want ik weet dat ik heb alles opgebouwd, oké okay. Ja, ik denk oprecht dat ik nog moet gaan pieken Want met de jaren word ik knapper en nog liever En ik vergeet er af en toe van te genieten En ben een ster en alles dan weer te verzieken Maar ik heb het nodig en dat is een feit Alles is te koop nu behalve tijd De koop dik tot de bittere eind Lang leven de life Natuurlijk weet ik soms niet goed wat ik allemaal doe En word het af en toe behoorlijk mentaal Ik ben nog steeds op zoek naar de volgende move Want op een dag dan ga ik horizontaal En dat is het leven En zo kan het lopen Dus heb je wat nodig Neem het dan mee En het is maar voor even En dan is het over Maar heb je genoten Dan is het oké okay. Lange duurde Maar heb je genoten Dan is het oké okay. Maar heb je genoten Dan is het oké okay. Lange duurde Selector, who and I? one, yeah. the party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people who love to get down. Nobody will treat you, they'll treat you like I do. Whenever you need me, I'm truly madly So let me love you, yeah, love you like I do. Love you like I, love you like I do. Love you like I, like I, like I do. Love you like I, love you like I, like I. So let me love you, love, love you like I. Love you like I. love you, love, love you like that. more But I can feel it, you're not sure I never had a love like this before So hear me out now I'll say it, I'll say it just once more love you, love you like I do Nobody will love you, yeah, love you like I do Nobody will treat you, they treat you like I do. Whenever you need me, I'm truly mad you at these. Still never love you, yeah, love you like I do. Love you like I do. Love you like I do. Love you like I, like I, like I do. Love you like I, love you like I, like I.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 Volgende week vrijdag zijn we erbij bij Den. Onder, onder voorbehoud. Ik zeg, anders hebben we een hele dikke vette mix. Maar dat was DJ JK. Samen met DJ Dion City was het twee uur lang See in de mix.